Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Kiev, op het onafhankelijkheidsplein, is nog steeds een grote demonstratie aan de gang. Op en rond het plein woeden branden. Duizenden demonstranten verzetten zich tegen de oproerpolitie. Er zijn vandaag zeker 13 doden gevallen en ruim 100 gewonden. De betogers in Oekraïne willen dat de pro-Russische president Janukovic opstapt. De fractievoorzitters van de Tweede Kamer, die lid zijn van de commissie Stiekem, hebben een openbare verklaring uitgebracht. De commissie vindt dat minister Plasterk de fractievoorzitters niet heeft geïnformeerd. Dat gaat over de manier waarop de Nederlandse inlichtingen en veiligheidsdiensten de gegevens over 1,8 miljoen telefoongesprekken en e-mails hebben verzameld. De vestigingen van boekenketen Polaren gaan morgen tijdelijk weer open, heeft de bewindvoerder laten weten. Hij probeert de winkels los van elkaar te verkopen, omdat er voor de winkelketen als geheel geen interesse is. Polaren is een fusie van een aantal boekhandels, waaronder de Slechte, Donner en Scheltema. Van vlees in Dodewaard is door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gesloten. Het bedrijf stond al weken onder toezicht, omdat niet zeker is of het vlees aan de voedselveiligheidsvoorschriften voldoet. Mogelijk is vlees van zieke paarden in rundvleesproducten verwerkt. In Venezuela heeft oppositieleider Lopez zich aan de autoriteiten overgegeven. Lopez wordt verantwoordelijk gehouden voor demonstraties tegen de Venezolaanse president Maduro en het geweld in het land. Daarbij zijn de afgelopen dagen zeker vier doden gevallen. Na zijn arrestatie gingen meteen weer betogers de straat op. Op het komende WK voetbal in Brazilië wordt ook in Curitiba gewoon gespeeld. Dat heeft de FIFA bekendgemaakt. De bouw van het stadion loopt ver achter op schema, maar de FIFA heeft er toch vertrouwen in.